met het NOS-journaal. Het waterpeil in Rijn, Waal en IJssel stijgt vandaag nog, maar vanaf morgen zet de daling in. De stand van de Rijn bij Lobit was rond half twaalf ruim 14 meter. In Groningen en Friesland is het vaarverbod ingetrokken. De dijken in onder meer het Eemskanaal en het Windschoterdiep zijn stabiel genoeg om scheepvaart weer mogelijk te maken. De hoogwaterkering Ravenswaai in het Amsterdam-Rijnkanaal wordt vandaag wel gesloten, omdat het peil boven de 5,5 meter boven NAP uitkomt. Tweederde van de mensen die vorig jaar geen zorgverzekering hadden, heeft hij nu wel, heeft het college van, van zorgverzekeringen bekendgemaakt. Het college spoort sinds maart vorig jaar iedereen op die nog onverzekerd is, omdat zo'n verzekering verplicht is. Wie vorig jaar werd betrapt, kreeg een boete van 350 euro. In een jaar tijd is het aantal onverzekerden daardoor teruggebracht van 160.000 naar 55.000. Voor mensen die nu nog niet reageren op aanmaningen sluit het college zelf een verzekering af. De premie wordt ingehouden op het salaris of de uitkering. De schoonmakers gaan door met hun CAO-acties. Vandaag zijn de acties kleinschalig begonnen. Ze monden donderdag uit in een grote demonstratie in Den Haag. Vorige week vrijdag hadden de vakbonden een pauze in de acties ingelast... om de werkgevers de tijd te geven te reageren. Omdat er geen reactie is gekomen, gaan de schoonmakers door. De werkgevers blijven erbij dat de eisen van de vakbonden te hoog zijn. Ze willen niet onderhandelen als de bonden hun eisen niet bijstellen. Schoonmakers willen onder meer doorbetaald worden vanaf de eerste dag dat ze ziek zijn... en voldoende tijd om hun werk te doen. De lonen hebben het afgelopen jaar de inflatie niet kunnen bijhouden. Volgens het CBS tegen de cao-lonen in 2011 gemiddeld met 1,3 Dezelfde periode steeg de inflatie met 2,3 De communicatie en het vervoer stegen de lonen het meest. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur rond 9 graden vanmiddag.